Vijf uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De twee tieners waar de Canadese politie weken jacht op heeft gemaakt... hebben zeer waarschijnlijk zelfmoord gepleegd, is gebleken uit de lijkschouwing. De lichamen van de tieners werden vorige week gevonden in een bos in de provincie Manitoba. Ze worden ervan verdacht dat ze tijdens hun wekenlange tocht door het noorden van Canada... drie moorden hebben gepleegd. De Mexicaanse politie heeft in de stad Veracruz 146 illegale migranten opgepakt. Die zaten verstopt in een vrachtwagen met oplegger. Veracruz ligt aan de Golf van Mexico, zo'n 200 kilometer ten oosten van de hoofdstad Mexico-stad. De migranten zijn afkomstig uit Midden-Amerika. De meeste van hen komen uit Honduras. Ze zaten op elkaar gepakt in de truck. Volgens de autoriteiten was er sprake van een onveilige situatie. Sinds Mexico strenger is gaan controleren bij de Amerikaanse grens... maken mensensmokkelaars steeds vaker gebruik van vrachtwagens... om migranten de VS in te krijgen. Bij voorverkiezingen in Argentinië heeft president Macri een gevoelige nederlaag geleden. Hij haalde niet meer dan een derde van de stemmen... terwijl de linkse oppositie ongeveer de helft van het electoraat achter zich wist te krijgen. Door de nederlaag van Macri werd de peso flink minder waard... en daalden ook de aandelenkoersen. In oktober zijn de echte presidentsverkiezingen in Argentinië. In Hongkong komt het vliegverkeer langzaam weer op gang... nadat het gisteren was stilgelegd vanwege demonstraties. Nog niet alle vluchten kunnen worden uitgevoerd. Er zijn meer dan 200 vluchten geannuleerd. Het is ook onduidelijk wanneer de luchthaven weer volledig operationeel is. Gisteren bezetten duizenden betogers het vliegveld. Ze zijn boos over het steeds harder wordende politieoptreden tegen de demonstranten... die al vele weken protesteren tegen China's pogingen om meer grip te krijgen op Hongkong. Het weer. Er vallen vooral in het noorden enkele buien... en in de loop van de dag verplaatst de regen zich naar de rest van het land...